Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. De groep met betalingsachterstanden is sinds vorig jaar verdubbeld. De energiebedrijven maken zich ook zorgen over komende winter... omdat er dan weer een energietekort kan ontstaan. Niemand weet hoe de eh, gasprijs en daarmee ook de elektriciteitsprijs... zich precies eh, zal gaan ontwikkelen. Ehm, maar het is zeker niet zo dat de energiecrisis voorbij is. Dat hangt onder meer af van hoe goed we deze zomer... onze gasvoorraad kunnen aanvullen. Bij een huis in Amersfoort is vannacht een explosief ontploft. De harde knal was iets voor vieren te horen. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoe groot de schade is... Ze roepen mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online criminaliteit. Volgens het CBS werden de meeste slachtoffers opgelicht. Ze bestelden bijvoorbeeld iets bij een webshop, maar ontvingen daarna niets. En als dakloze in Amsterdam kun je nu via een app op zoek naar hulp. Er is van alles in de Streetlife-app te vinden, vertelt een van de bedenkers. Medisch hulp, spuitomruil, financiële zaken, eh, over jongeren, over gedetineerd zijn... over de winterkoude regeling, slapen, wonen, inlopen. Alles wat je moet en wilt weten als je dakloos bent. Ook kunnen daklozen opzoeken waar openbare toiletten en waterkraantjes zijn in de stad. De makers hopen later ook mensen buiten Amsterdam via hun app te kunnen helpen. het weer nog een grijze dag met af en toe een buitje... maar ook opklaringen met ruimte voor de zon. Vanmiddag in het zuiden en midden wel weer kans op pittige buien... met mogelijk ook onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de spits ook op gang gekomen. Het is langzaam rijden nu op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen Afwit Averhoorn en Purmerend Noord met 10 minuten vertraging. Een kwartier extra voor de A22 Velzen richting Beverwijk... tussen Knappend Velzen en Beverwijk 3 kilometer... En een kwartier vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar.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 Joran van der Sloot wordt door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar verdacht van fraude en afpersing... rond de verdwijning van Natalie Holloway op Aruba in 2005. In Peru zit van der Sloot een celstraf uit van 28 jaar... voor de moord op Stefanie Flores. Na Transavia moet ook KLM deze zomer vluchten schrappen. Het gaat om vluchten binnen Europa van KLM Cityhopper. Er zijn problemen met nieuwe toestellen. De schade door extreem weer is vorig jaar flink gestegen. Verzekeraars keerden een recordbedrag uit van 886 miljoen euro. De verzekeraars waarschuwen dat klimaatverandering de samenleving steeds meer geld gaat kosten. Het weer, vanochtend regen, vanmiddag af en toe zon. In het midden en zuiden pittige buien, soms met onweer.